Kees met het NOS-journaal. De cultuur binnen de gehele NS is ernstig verziekt. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet eist op korte termijn maatregelen. NS-topman Huges stapte vanmiddag op. Hij blijkt betrokken bij onrechtmatigheden bij een aanbesteding in Limburg... en heeft valse verklaringen afgelegd. De Kamer praat dinsdag over de NS. Noodweer heeft vanavond op verschillende plaatsen voor problemen gezorgd. Zo waren er door blikseminslag problemen met het treinverkeer rond Gouda, Utrecht en in de regio Rotterdam-Den Haag. De bliksem sloeg ook op meerdere plaatsen in, in huizen en op straat. In Hardergerijp in Friesland vloog een gasleiding in brand na blikseminslag in een boom. In Oosterwijk werden 2500 bezoekers van een dancefeest uit voorzorg weggehaald van het festivalterrein. En op verschillende plekken moesten de laatste etappen van de avondvierdaagse Vierdaagse worden afgelast. De Griekse premier Tsipras vraagt de internationale geldschieters hun voorwaarden voor een nieuw pakket aan noodsteun in te trekken. Tijdens een toespraak in het Griekse parlement noemde hij de gestelde voorwaarden onrealistisch. De ECB, het IMF en de Eurogroep willen het land alleen helpen als het stevig hervormt. Zo zou Athene moeten korten op pensioenen en de BTW op elektriciteit moeten verhogen. Zonder de extra steun dreigt Griekenland failliet te gaan. Het Nederlands elftal heeft in Amsterdam de oefeninterland tegen de VS met 4-3 verloren. Bij rust was het 1-1. Kort na rust werd het 3-1 voor Oranje. In de 70ste minuut werd het 3-2 en in de laatste minuten pakten de Amerikanen de overwinning. Voor Oranje scoorde Klaas-Jan Huntelaar twee keer. Memphis Depay maakte het derde doelpunt door een schot van Huntelaar van richting te veranderen. Het weer, er trekken zware buien over het midden en oosten van het land. Dat gaat gepaard met bliksem, hagel en forse windstoten. Wel is code oranje inmiddels voor het hele land ingetrokken. De komende uren trekken de zwaarste buien via het oosten en noordoosten weg.